Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat de Turkse militaire operatie dit weekende in totaal 18 levens heeft geëist. De Turkse strijdkrachten bestoken Afrin sinds vrijdag. Vandaag staken grondtroepen de grens over om de Koerden daar te verdrijven. In het grensgebied tussen Syrië en Libanon zijn dit weekende 15 Syrische vluchtelingen doodgevroren. Drie gewonden zijn in een Libanees ziekenhuis opgenomen. De Syrische vluchtelingen probeerden via een smokkelroute door de bergen het buurland te bereiken. Libanon sloot de grens met Syrië nadat het land anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen had opgenomen. In Griekenland, in de stad Thessaloniki, hebben honderdduizend mensen gedemonstreerd tegen het gebruik van het woord Macedonië door hun buurland. De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië behoorde ooit ook tot de oude regio Macedonië. De kwestie speelt al 26 jaar. Het partijbestuur van de Britse partij UKIP heeft een motie van wantrouwen tegen leider Henry Bolton aangenomen vanwege racistische e-mails van zijn vriendin over Meghan Markle. Markle is de verloofde van prins Harry. Ze heeft een Afro-Amerikaanse moeder. De leider van de eurosceptische partij stopte de relatie, maar hij weigert zelf op te stappen. En in de wintersportplaats Zermatt in Zwitserland zitten voor de tweede keer deze maand duizenden wintersporters vast.